Clemens Peters met het NOS Journaal. Het Rijn staat nog altijd last van een grote stroomstoring. Operaties zijn afgezegd. Artsen en verpleegkundigen kunnen niet bij de patiëntendossiers. De storing in Arnhem en omgeving is grotendeels weer verholpen... maar het ziekenhuis heeft schade aan het elektrisch netwerk. De zorg voor patiënten op afdelingen als de intensive care... is volgens het ziekenhuis niet in gevaar. Sonja Holleder wordt in de rechtszaak tegen haar broer Willem in het openbaar verhoord. Wel zit ze buiten het zicht van haar broer. Sonja's advocaat had gevraagd haar zonder pers en publiek te verhoren... uit veiligheidsoverwegingen. Maar volgens de rechter is dat niet nodig. En ook worden hun stemmen in de openbare rechtszaal niet vervormd. Hun stemmen zijn al bekend bij het grote publiek, zegt de rechter. Dat geldt niet voor Sandra den Hartog, Holleders ex. Haar stem zal wel worden vervormd. Politiemol Mark M. is door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld tot vijf jaar cel. De 31-jarige M. verkocht, toen hij bij de politie werkte... jarenlang vertrouwelijke informatie aan criminelen. En daar, kreeg daar volgens justitie veel geld voor. M. heeft maar liefst 28.000 keer een politiedossier bekeken. Volgens hemzelf was dat zijn hobby. De minister van Verkeer van Iran zegt dat er nog veel onduidelijk is over het vliegtuigongeluk van gisteren. Vanmorgen was er het bericht dat het wrak gevonden was op 3500 meter hoogte in de bergen. Reddingswerkers zouden al op de plek van het ongeluk zijn. Maar de minister is minder stellig en spreekt van een groot raadsel. De Noor Havard Lorensen heeft goud gewonnen op de 500 meter schaatsen in Zuid-Korea. Hij bleef de Zuid-Koreaan Cha en de Chinees Gao voor in een wedstrijd waarin de Nederlanders er niet aan te pas kwamen. Kai Voorbij werd zevende, Ronald Mulder negende en Jan Smekens tiende. Het weer bewolkt met vooral in de westelijke helft van het land wat regen of motregen.